Die zouden worden gebruikt voor illegaal gokken en witwassen... en zouden illegaal criminaliteit aantrekken. Hoewel het onderzoek nog loopt, wil de gemeente Rotterdam de zaken maandenlang sluiten. Zo'n 40 bedrijven vochten de sluiting aan. De rechter vindt dat de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb... de sluiting beter moet maken motiveren. Het verzoek van de Britse regering om het parlement extra reces te geven tot 14 oktober is goedgekeurd door koningin Elisabeth. Premier Johnson zegt dat hij het extra uitstel wil gebruiken om nieuwe plannen te presenteren. De oppositie en ook de voorzitter van het Lagerhuis zijn woedend. Volgens hen zet Johnson het parlement buitenspel in de aanloop naar een no-deal brexit op 31 oktober. Lagerhuisvoorzitter Burko spreekt van een grondwettelijke schande. Schotse premier Sturgeon vergelijkt de stappen van Downing Street met een dictatuur. Minister Grapperhaus ziet het in het rapport over de Amsterdamse drugswereld... bevestiging van sombere gedachten die hij hierover had. Volgens het rapport ontbreekt het in Amsterdam aan kennis over de drugswereld... en wordt er nauwelijks opgespoord. Daardoor hebben drugscriminelen vrij spel, zeggen de onderzoekers. Grapperhaus vindt het een goede aanleiding om het kabinet, de Kamer en de stad Amsterdam... nog eens te wijzen op de urgentie van het probleem. De Amerikaanse ministerie van Justitie wil niet dat de aanleg van een nieuwe internetzeekabel tussen Los Angeles en Hongkong wordt voltooid. Dat meldt de Wall Street Journal. De Amerikaanse autoriteiten maken zich zorgen om de nationale veiligheid vanwege de betrokkenheid van een Chinese investeerder. Het weer van tijd tot tijd zon. In het oosten plaatselijk onweersbui. Het is 25 tot 32 graden. Vanavond en vannacht van het zuidwesten uit regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A4 naar Den Haag voor Nieuw-Vennep 8 kilometer met drie kwartier vertraging. Op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 minuten. A9 richting Den Helder voor Heilo 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N200 richting Haarlem voor halfweg 3 kilometer met ook 10 minuten vertraging.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 I get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said, I don't need you, so you don't approve, but who asked you to? Hey, hey, jerk, you work. This down in the dirt I choose to cruise Gonna live my life sharp as a knife I found my groove and I just can't lose A1 style from head to toe Cool cat flash gonna let you know I'm a soul boy, I'm a dope boys and leather kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. One, two, three, rap. Come on. be a jet black guy with a hip high vibe. A white cool cat with a trilby hat. Paper leather and studs is the way you act.